Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Een gezant van de Libische leider Gaddafi is vandaag in Griekenland geweest voor overleg met premier Papandreou. De gezant, de Libische onderminister van Buitenlandse Zaken, zei dat Libië een eind wil aan het geweld in het land. Het lijkt erop dat de Libische leiders naar een oplossing zoeken, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken na afloop. Concrete voorstellen voor zo'n oplossing zijn voor zover bekend niet besproken. De gezant van Gaddafi gaat ook voor overleg nog naar Malta en Turkije. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, lijkt een padstelling te zijn ontstaan tussen de troepen van de rivalen Ouattara en Bakbo. Sinds gisteren wordt er nog maar sporadisch geschoten. Troepen van de gekozen president Ouattara bereikten Abidjan vorige week nadat ze 80% van Ivoorkust in handen hadden gekregen. Ze namen onder meer het gebouw van de Staatstv in, maar werden daar vrijdag alweer verjaagd. Het leger van Bakbal heeft daar en rond het presidentieel paleis posities ingenomen. Vorige week deserteerden verschillende van zijn topmilitairen, onder wie de hoogste militair, maar die zou zich inmiddels weer bij Bakbal hebben gevoegd. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Volgens Air France is dat goed nieuws, omdat het de kans vergroot dat er iets bekend wordt over de oorzaak van de ramp. Air France en vliegtuigbouwer Airbus betalen het onderzoek. Ze willen de zwarte dozen met vluchtgegevens vinden. Die zijn nodig om te weten waardoor het vliegtuig met 228 passagiers ver buiten de Braziliaanse kust neerstortte. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Wat voor brokstukken nu gevonden zijn is niet bekendgemaakt. Wordt gezocht met een diepzeeschip dat is uitgerust met onbemande duikboten. Het weer, vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden. Komende dag af en toe zonnig, alleen in het oosten kans op een bui.